Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Pakistanse minister van Informatie ontkent dat zijn land het staakt het vuren met India heeft geschonden. Eerder vandaag werd bekend dat India en Pakistan het eens waren over een bestand dat meteen van kracht werd. Na enkele uren later waren er explosies in meerdere steden in het Indiase deel van Kashmir. India houdt Pakistan verantwoordelijk. Pakistaanse premier Sharif ging op een persconferentie vanavond niet in op de berichten over bestandsschendingen... en de aankondiging van India dat het wil terugslaan. De vakbeweging FNV zit zonder bestuur. Na het algemeen bestuur is nu ook het tijdelijk bestuur weggestuurd. Waarom is niet bekend. De beslissing werd genomen tijdens de vergadering van het ledenparlement... het hoogste orgaan van de vakbond... Het tijdelijk bestuur was aangetreden nadat het algemeen bestuur werd weggestuurd onder druk van het eigen personeel en diverse sectoren binnen de bond. Wie nu de leiding neemt bij de vakbond is nog onduidelijk. Rusland reageert afhoudend op het voorstel van een staakt het vuren van 30 dagen in Oekraïne. De leiders van Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Polen waren vandaag in Oekraïne om dat plan te bespreken en willen dat het maandag ingaat als Rusland niet akkoord gaat, willen ze verdere sancties instellen. Rusland weigert tot nu toe akkoord te gaan. Het Kremlin noemt de uitspraken van de Europese regeringsleiders eerder confronterend... dan dat ze de relatie met Rusland een nieuw leven inblazen. Tennisser Yannick Sinner heeft zijn eerste duel na zijn dopingschorsing gewonnen. Op het Masters toernooi van Rome versloeg hij Marino Navone uit Argentinië in twee sets... Zinner neemt het in de derde ronde op tegen Jesper de Jong. De Nederlander won eerder vandaag verrassend van de nummer 26 van de wereldranglijst.